Mariel Hageman met het NOS Journaal. De adviesconflict tussen de Kamerleden Klein en Baai. Het hoofdbestuur en de adviesraad staan achter Baai... en beschouwen Klein niet langer als vertegenwoordiger van 50PLUS. Er komt ook geen commissie van wijze om het conflict op te lossen... zoals Klein had voorgesteld. De partijvoorzitter heeft een moreel appel gedaan op Klein om zijn zetel op te geven. Maar die is dat niet van plan omdat kinderen dikker worden, heeft de confectiebranche hun kindermaten aangepast. Onderzoeksinstituut TNO en de branchevereniging in de kledingindustrie hebben een nieuwe maattabel gepresenteerd. De oude dateert van 12 jaar geleden. Kinderen zijn sindsdien in de taille gemiddeld 1 tot 4 centimeter gegroeid, vooral vanaf maat 140. Ook hun benen en armen zijn dikker, terwijl ze wel ongeveer dezelfde lengte hebben gehouden. Rusland gaat de grens met Oekraïne beter beveiligen. President Poetin heeft de Veiligheidsdienst opdracht gegeven te voorkomen dat die grens illegaal kan worden overgestoken. Deze week vielen er vijf doden bij gevechten aan de grens bij Lugansk. Dat gebeurde nadat de nieuwe Oekraïense president Parashenko het leger opdracht had gegeven een offensief tegen Russische separatisten te beginnen. In Enschede zitten 100 tot 200 huizen zonder water en gas. In de wijk Bolhaar sprong vanochtend een waterleiding. Door de kracht van het water knapte ook een gasleiding... waardoor er water in de gasleiding terecht kwam. De netbeheerder is bezig om de problemen op te lossen. Daarna worden de huizen stuk voor stuk weer aangesloten. Dat kan nog een paar uur duren. De oorzaak van de breuk in de waterleiding is niet bekend. Het weer vrij zonnig, maar hier en daar bewolking. In het zuidwesten en westen af en toe een bui.